Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het RIVM wist al lang dat er te weinig ziekenhuisbedden waren in Nederland. Al voor de eerste coronabesmetting in Nederland schreef het RIVM in een interne memo... dat de capaciteit in de ziekenhuizen onvoldoende was. De NOS heeft die memo in handen. De info is destijds niet gedeeld met ziekenhuizen, die balen daarvan. Veel van de doden die dit weekend in een bar in Zuid-Afrika vielen... zijn tussen de 13 en 17 jaar oud. Over de doodsoorzaak is veel onduidelijk... In eerste instantie ging de politie uit van verdrukking. Maar later kwamen ze daarop terug, zegt correspondent Alice van Gelder. Want ze zeiden, ja, we zien geen zichtbare verwondingen aan, aan deze jongeren. Eh, ook zijn de jongeren ja, in een beetje rare posities gevonden. Sommigen zitten gewoon nog zeg maar, aan de tafel of liggen op de tafel. Alsof ze ja, net nog wat gedronken of gegeten hebben en, en toen begeven hebben. Dus ja, dat roept ook heel veel vragen op. Dus wat ze onder meer onderzoeken nu is vergiftiging. En dat zou iets in de lucht kunnen zijn ook wordt onderzocht wat ze precies gedronken hebben. Even opletten als je met het OV moet vandaag. De NS rijdt alweer met minder treinen vanwege een personeelstekort. En er is ook een staking van buschauffeurs in de provincie Utrecht. Het gaat dan om streekbussen. Chauffeurs willen een betere CAO. In Florida hebben zo'n 200 feestgangers ingebroken in een dikke villa... om daar de boel op zijn kop te zetten. Volgens NBC News werd er gedanst, gedronken... en zelfs een bokswedstrijd gehouden in de villa. De politie denkt dat het om high school leerlingen gaat. De daders die zijn waarschijnlijk zo gevonden, want er zijn veel video's op social media gezet. hoeveel schade er in de villa is aangericht en wat er is gestolen wordt nog onderzocht. Het weer vanochtend in het noordoosten nog wat regen. Verder is het zo goed als droog. Tussen de wolken is de zon te zien en het wordt 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB.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 Hart van benzine en een hele beken knieën voor ik in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans mijn ogen begon te bevorderen.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 We make love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday, we chill on Sunday. Break it down. Break it down. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind.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 Yeah ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen op de foto Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was me. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze poos Buiten beweegt alles nu in slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het RIVM wist al ruim voor de eerste coronabesmetting in Nederland... dat de zorg overbelast zou raken. Maar het ministerie van VWS deelde dat niet met de ziekenhuizen. Dat blijkt uit een intern memo van het RIVM in handen van de NOS. Boeren willen vandaag opnieuw demonstreren tegen de stikstofplannen... Hoe en waar is niet duidelijk. Volgens actiegroep Farmers Defence Force heeft het protest in Stroe niks uitgehaald... en zal daarom vanaf het middaguur alles rollen wat kan rollen. Rusland kan voor het eerst in een eeuw niet een deel van zijn buitenlandse schulden aflossen. Rusland zegt het geld wel te hebben, maar kan de schuld niet aflossen door de economische sancties. Het weer vrij zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat buien en het wordt 19 tot 23 graden. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. best serieus, ik heb nooit twee vingers in mijn neus Ik pak de zaken grondig aan, omdat die dingen niet vanzelf gaan Soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken Elke dag vol gas, kost me te veel kruim Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers oh. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh. even met twee vingers schuin. Met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh.